Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de rechtszaak tegen de eigenaar van een kinder Noordoostpolder is 3,5 jaar cel geëist. De man van 50 wordt verdacht van ontucht met zeker 10 minderjarige meisjes. De man wordt ook verdacht van het bezitten en het maken van kinderporno. Van de gevangenisstraf van 3,5 jaar die tegen de man is geëist is 1,5 jaar voorwaardelijk. Het OM wil ook dat de rechtbank hem een proeftijd oplegt van 5 jaar. Er komt een keurmerk voor ZZP'ers in de bouw. Dat keurmerk waarborgt het vakmanschap van onder meer zelfstandige bouwvakkers, behangers en meubelmakers. Ook biedt het garanties aan de klant, bijvoorbeeld dat het werk wordt afgemaakt als de vakman ziek is of failliet gaat. En dat een conflict kan worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Uit onderzoek van FNV Zelfstandigen Bouw was gebleken dat zowel klanten als ZZP'ers behoefte hadden aan een keurmerk. De Syrische president Assad heeft in een televisietoespraak duidelijk gemaakt dat hij hard blijft optreden tegen relschoppers. Terroristen en gewapende bendes die volgens het regime achter het geweld in Syrië zitten, moeten volgens Assad met ijzeren vuist worden bestreden. Assad zei verder dat hij niet van plan is om op te stappen. Waarnemers van de Arabische Liga zeggen dat het Syrische regime te weinig doet om het geweld te stoppen. Het lijkt erop dat de Iraanse overheid sms'jes blokkeert met het woord dollar erin. Mogelijk gebeurt dat om het wisselen van Iraanse rials in Amerikaanse dollars tegen te gaan. De Verenigde Staten hebben strengere sancties tegen Iran aangekondigd. Veel Iraniërs zijn bang voor de economische gevolgen daarvan en willen daarom rials in dollars omwisselen. De koers van de dollar is daardoor op straat al opgelopen. Het weer, vanavond meer bewolking met af en toe wat regen.